12 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Op het pluimveebedrijf in Ter Aar, waar vogelgriep is vastgesteld... wordt morgenochtend begonnen met het ruimen van de 43.000 legkippen. Er zijn geen contacten geweest tussen het besmette bedrijf in Ter Aar... en dat in Hekendorp, waar dit weekend vogelgriep werd vastgesteld. Het is nog onduidelijk om welke vogelgriepvariant het in Ter Aar gaat. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het onderzoek naar de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar nog eens laten bekijken. De ethische commissie van de FIFA presenteerde vorige week een samenvatting van het onderzoek met de conclusie dat de toewijzing correct is gebeurd. De leider van het onderzoek reageerde meteen daarna kwaad en zei dat die conclusie niet strookte met zijn bevindingen. Er was vanavond verwarring over de gezondheidstoestand van de vader van koningin Maxima, Jorge Zorregieta. Argentijnse media zeiden dat hij was overleden. Het ziekenhuis waar hij de afgelopen tijd lag ontkende dat later. De Argentijnse krant La Nación heeft het bericht ingetrokken en citeert nu de zus van Maxima, Ines. Zij zegt dat haar vader thuis is. In Oost-Oekraïne is de cockpit geborgen van de Boeing 777 van de MH17-vlucht. De cockpit wordt samen met de overige wrakstukken naar Kharkov gebracht en vandaar naar Nederland gevlogen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die de bergingsoperatie leidt, zegt dat er nog een paar dagen nodig zijn. Een groot telecombedrijf uit Groot-Brittannië heeft een belangrijke rol gespeeld in het afluisterschandaal dat werd onthuld door Edward Snowden. Een bedrijf dat in 2012 werd overgenomen door Vodafone heeft volgens Channel 4 News de Britse inlichtingendienst GCHQ afgeholpen bij het afluisteren. Het zou onderdeel zijn van een geheim project waarin bedrijven grote hoeveelheden internetverkeer verzamelden. Het weer, opklaringen, maar ook mist. Minima vannacht tussen 0 en 5 graden en op veel plaatsen vorst aan de grond. In de loop van de ochtend geregeld zon, later weer bewolking en kans op lichte regen.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 My ex man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Cause listen to pura, only child.